1 uur. Jan van der Putten met het NOS lopen op een achtervolging waarbij iemand is omgekomen. De dode is vermoedelijk de overvaller. Afgelopen avond belde een pizzacourier aan bij een huis waar net iemand was beroofd. Het slachtoffer sprong in het bestelbusje van de pizzacourier en ging achter de overvaller aan. Die zou hebben geschoten en uiteindelijk zou de overvaller zijn aangereden en zijn overleden. De politie in Arnhem onderzoekt de zaak. Schildklierpatiënten kunnen binnenkort weer het medicijn Tirax Duotap krijgen bij de apotheek. Vorig jaar verdween het middel van de markt. De productie was overgeplaatst van Nederland naar Duitsland en toen voldeed het medicijn niet meer aan de eisen. Dat leidde tot veel onrust. Zo'n 350.000 gebruikers moesten overstappen op een ander middel. De patiëntenorganisatie vond dat maatschappelijk onverantwoord en minister Schippers verhoogde de boete voor farmaceuten die verwijtbaar een medicijntekort veroorzaken. Inmiddels is het schildkliermiddel weer goedgekeurd en binnen enkele weken is het weer verkrijgbaar. De Schipholtunnel is vannacht dicht voor het verkeer richting Den Haag. En dat gaat tot de ochtendspits duren. Dan gaan twee van de zes rijstroken weer open. Maandag was er brand in de Schiphol-tunnel... waarbij kabels voor de verlichting, ventilatie en signalering beschadigd raakten. Repareren is lastig, doordat maar weinig monteurs tegelijk... in de krappe ruimte kunnen werken. Het verkeer richting Amsterdam kan vannacht gewoon doorrijden. De Limburgse politicus Jos van Rij is over een jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen weer verkiesbaar. Hij wordt lijstduwer van de liberale volkspartij Roermond, meldt 1 Limburg. Van Rij werd vorig jaar veroordeeld tot een taakstraf, onder meer wegens corruptie. De andere partijen in de gemeenteraad van Roermond wilden hem weg hebben, maar Van Rij weigerde op te stappen. Het weer, vannacht droog en opklaringen. Het is zacht met 10 graden. Overdag opnieuw warm, 19 graden op de Wadden... tot plaatselijk 23 in het binnenland. Eerst geregeld zon, tegen de avond vanuit Zeeland... kans op een regen- of onweersbui.